Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Russische separatisten in Oost-Oekraïne eisen dat medewerkers van de Verenigde Naties uiterlijk vandaag de stad Luhansk verlaten. De VN noemt de eis van de separatisten een schaamteloze schending van internationaal humanitair recht. VN-operaties in Oost-Oekraïne zouden zo verder in gevaar komen. Volgens de VN hebben ziekenhuizen inmiddels geen middelen meer om bij operaties te verdoven. En ze kampen ook met een tekort aan medicijnen. Verder kunnen 150.000 mensen geen voedselhulp meer krijgen. Zuivelboeren en varkensboeren krijgen 30 miljoen euro extra steun van Europa. De sectoren krijgen elke 10 miljoen en daarnaast krijgen ze samen nog eens 10 miljoen euro om de mestverwerking te verbeteren. De Europese Commissie geeft de steun omdat de zuivel- en varkensboeren minder verkopen, onder meer door de Russische boycott van Europese landbouwproducten. Het geld is verdeeld door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Bij de moslimbedevaart in Mekka is gisteren een Nederlandse vrouw overleden. Het is een vrouw van 62 uit Emmen. Het lijkt erop dat ze niet omkwam door het drama bij de Hajj, de jaarlijkse bedevaart. RTV Drenthe zegt dat ze onwel werd op haar hotelkamer en onderweg naar het ziekenhuis overleed. Bij de Hajj kwamen gisteren 717 mensen om het leven in het gedrang. De instroom van vluchtelingen in Nederland is tot nu toe beheersbaar, vindt staatssecretaris Dijkhoff. Maar het is volgens hem wel hard werken. Vlak voor de ministerraad reageerde hij op enkele incidenten. In het permanent verstoorden burgers een raadsvergadering. Dijkhoff begrijpt dat er zorgen zijn over de komst van asielzoekerscentra. Maar hij vindt ook dat de openbare orde moet worden gehandhaafd... zodat er kan worden gediscussieerd. Het weer, wolkenvelden, plaatselijk een bui en een zwak tot matige westelijke wind. Vooral in het noorden en westen ook zon. Het wordt 16 tot 17 graden. Komende nacht kans op voorstaande grond. De morgen stapelwolken en zon bij een graad of 16. Dit was het verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Knoop het Watergraafsmeer en Muiden 4 kilometer file. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht 3 kilometer... A9 Amstelveen richting Diemen, 3 kilometer bij Knoopend Diemen. A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Knopend Prins Klausplein en Delft-Noord 2 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 10 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Maasdijk en Vlaardingen-West 4 kilometer door een ongeluk op de rechterrijstrook.